Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 420 miljoen kinderen wonen in landen waar wordt gevochten, zegt Save the Children. Dat is 1 op de 5 kinderen wereldwijd en twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat komt volgens de hulporganisatie onder meer doordat oorlogen steeds langer duren. Zo duurt de oorlog in Syrië inmiddels langer dan de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt de strijd steeds vaker in dichtbevolkte gebieden uitgevochten. Daarbij wordt honger ingezet als oorlogswapen... en hulporganisaties krijgen steeds moeilijker toegang. Save the Children noemt tien landen waar kinderen het hardst worden getroffen. Naast Syrië zijn dat onder meer Jemen, Zuid-Soedan, Congo en Nigeria. De Venezolaanse president Maduro zegt dat zijn land in het geheim contact heeft gehad met de VS. Ook nadat de Amerikaanse gezant had gezegd dat de tijd van praten voorbij is, was er een ontmoeting, zegt Maduro. De Amerikaanse gezant, Elliot Abrams, heeft volgens hem gesproken met de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken. Over de inhoud daarvan is niets bekendgemaakt. Abrams zei een week geleden alleen met Maduro te willen praten over zijn vertrek. Gasleverancier Gasterra heeft vorig jaar voor het eerst in jaren meer omzet geboekt, ondanks de beperking van de gaswinning in Groningen. De omzet steeg van 9,6 miljard tot 11,2 miljard euro, vooral doordat de prijzen zijn gestegen. De netto-winst bleef met 36 miljoen euro gelijk. Gasterra verkoopt het Nederlandse aardgas en doet ook de handel met het buitenland. Een Sloveense parlementariër is opgestapt omdat hij een broodje had gestolen. Hij deed dat naar eigen zeggen om het supermarktpersoneel uit te testen. De politicus van een regeringspartij raakte naar eigen zeggen gefrustreerd van het lange wachten. En zei dat niemand het opmerkte dat hij met het broodje doorliep. De zaak kwam aan het rollen toen de politicus over zijn daad vertelde aan collega's. Die konden er wel om lachen, maar zijn fractievoorzitter noemde de diefstal onacceptabel... en daarop besloot de politicus op te stappen. Het weer. Vannacht is het helder met op veel plaatsen lichte vorst. Daarna een zonnige dag met maxima tussen 11 en 17 graden.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 Dit is ZFM. night is gone. color, the color of your skin don't matter to me. As long as, as long as, as long as we can live in harmony. Yeah, yeah. I kinda, I kinda, I kinda like to be the president. Then I could, then I could, then I could show you how your money's Dit is het ritme van de winter. danze dentro i panni che si amano, la notte è giovane, giovani vecchi più e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te eh, oh.